kunnen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft in zijn toespraak tot de VN-veiligheidsraad in New York gezegd dat vredesmissies effectiever en flexibeler kunnen. Nederland is deze maand voorzitter van de Veiligheidsraad. Rutte wees op de toenemende behoefte aan VN-missies die de orde kunnen herstellen en de vrede kunnen bewaren en noemden het werk van Nederlandse blauwhelmen in Mali een goed voorbeeld. Daarbij staat het voorkomen van nieuwe conflicten voorop in plaats van het reageren op uitbarstingen van geweld. Als de AIVD samenwerkt met buitenlandse veiligheidsdiensten moet de privacy beter worden gewaarborgd. Dat zegt de Commissie van Toezicht op de Inlichting en Veiligheidsdiensten. De commissie ziet er de voordelen van in als gegevens van bijvoorbeeld vermeende jihadisten door landen samen kunnen worden opgeslagen en verwerkt, maar zet vraagtekens bij de bescherming van grondrechten. Volgens het toezicht op de inlichtingendiensten moeten landen onderling meer afspraken maken. De Russische ambassadeur in Nederland waarschuwt voor tegenmaatregelen voor het uitzetten van twee Russische diplomaten. In een interview met een Vandaag zegt Alexander Shugin dat de Russisch-Nederlandse relatie nu al niet op zijn best is en dat die waarschijnlijk nog slechter wordt. Het is duidelijk dat we deze onvriendelijke stappen van de Nederlandse regering niet onopgemerkt aan ons voorbij laten gaan, zei hij. Het is volgens hem nog niet duidelijk op welke manier Rusland reageert. In Spanje zijn twee mannen opgepakt die antieke kunst uit Libië smokkelden. De kunstvoorwerpen zoals sarcofagen en mozaïeken kwamen uit Grieks-Romeinse opgravingen in een gebied dat de afgelopen jaren in handen was van islamitische staat. De Spaanse politie denkt dat het duo deel uitmaakte van een bende die met de opbrengst van de kunst IS steunde. Het is voor het eerst dat een netwerk wordt opgerold dat kunst smokkelt uit gebieden die in handen van moslimterroristen zijn. Het weer nog bewolkt en nat, maar in de loop van de avond trekt het regengebied naar Duitsland. Vannacht klaart het op en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. Morgen af en toe zon, ook een enkele bui en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad nog 73 eh, files. Het drukste moment ligt gelukkig al achter ons. Op deze wegen heb je ongeveer 20 minuten vertraging nog. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. A4 naar Amsterdam tussen Delft en eh, Zoeterwoude. A4 richting Rotterdam voor de Keteltunnel. En op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West tussen Amsterdam-Noord en de Hemhavens.